7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Basisscholen krijgen eerder extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken. Minister Slop stelt bijna 100 miljoen euro extra beschikbaar... op verzoek van Onderwijsbond CNV. Het is geen nieuw geld. verhoging van het bedrag wordt alleen naar voren gehaald. Scholen kunnen er extra ondersteunend personeel mee aannemen. Volgende week vrijdag organiseert de Algemene Onderwijsbond een nationale onderwijsstaking voor hogere lonen en lagere werkdruk. Die staking gaat gewoon door. Jagers van Staatsbosbeheer hebben vorige maand in de Oostvaardersplassen ruim 400 edelherten afgeschoten. Sinds december zijn er meer dan 1300 dieren gedood. Deze maand moeten er nog zo'n 300 edelherten worden geschoten. De provincie Flevoland vindt dat er te veel dieren in de Oostvaardersplassen leven. Er was niet genoeg voedsel en daardoor stierven veel dieren vorige winter van de honger. Deze winter is er veel meer eten en dierenartsen zeggen dat de meeste dieren in goede conditie zijn. Het aantal plofkraken is vorig jaar met ruim een derde afgenomen naar 42 plus 2 ramkraken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Kijkend naar de lange termijn is het aantal plofkraken nog forser gedaald. Het aantal ramkraken is al jaren bijna nooit hoger dan vijf. En de dochter van de ex-president van Oezbekistan is in de cel gezet... omdat ze de voorwaarden voor haar huisarrest zou hebben geschonden. Gulnara Karimova kreeg vorig jaar vijf jaar huisarrest... omdat ze voor honderden miljoenen steekpenningen had aangenomen van een telecombedrijf. Nu zou ze tegen de regels in haar flat hebben verlaten en internet hebben gebruikt. Tot de corruptieaffaire werd Karimova gezien als opvolgster van haar vader. Ze was een populaire popster. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Morgen eerst regen, mogelijk met forse windstoten. Later wordt het wat droger en dan komt de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.